Kees Groot met het NOS-journaal. Klanten van de trio-rekening verlaagd naar 0%. De bank, die zich vooral op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden... had met 0,1% al de laagste spaarrente van Nederland. In een woning in Uithoren is een meisje van drie jaar oud neergestoken. Ze is volgens de politie buiten levensgevaar en overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. De politie onderzoekt of er een verband is met een ander incident... kort na de steekpartij en een kilometer verderop in Uithoren. Daar sprong een vrouw van een flat en overleed. De leiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan donderdag voor het eerst gezamenlijk langs bij verkenner Schippers. Die krijgt een week extra de tijd voor haar onderzoek naar mogelijke coalities. Volgende week dinsdag wil Schippers met haar eindverslag komen. Morgen ontvangt ze PVV-leider Wilders voor een tweede gesprek. Ook voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer komt langs. De Surinaamse president Bouterse heeft zijn minister van Justitie de wacht aangezegd. Dat gebeurde nadat de hoogste rechters in het land het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Jennifer van Dijk Silos strijkt geregeld de rechterlijke macht tegen de haren in. Zo had ze kritiek op het besluit om het proces over de decembermoorden door te zetten. Rijkswaterstaat gaat met 5000 ton stenen de oever van de Maas bij Graven verstevigen. Die brokkelt af sinds de stuw daar zwaar beschadigd raakte na een aanvaring. Het water heeft meer kracht omdat het nu door een kleinere opening stroomt. Morgenochtend beginnen de werkzaamheden aan de oever. Over een lengte van 80 meter wordt de wal verstevigd met stenen waarvan de zwaarste 200 kilo wegen.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 million good. tired of being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 can say anymore. Cause I love they cannot defend. Just what you want.

satisfied. with me too. 心。 van ZFM. you holding out your heart? Hey girl, do you feel me? Sometimes I go too far